Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Bij een schietpartij verdoden gevallen. Drie mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers zijn volgens de politie Koreaans. De schutter is aangehouden. Het is een man van 43 die een oud-student van de universiteit zou zijn. De man opende het vuur in een leslokaal. Het universiteitsgebouw werd onmiddellijk ontruimd. Colombiaanse guerrilla FARC heeft de laatste tien gevangen genomen militairen en politieagenten vrijgelaten. Tien werden zeker twaalf jaar lang vastgehouden in de jungle. De FARC kondigde de vrijlating van gevangenen eind februari aan. President Santos zei na de vrijlating dat ook alle burgers vrijgelaten moeten worden. Pas daarna kan er over vrede worden gesproken, aldus Santos. Het parlement van Suriname praat vandaag verder over de amnestiewet voor de verdachten van de decembermoorden. Gisteren hebben de initiatiefnemers van de amnestiewet voorgesteld een waarheids- en verzoeningscommissie in te stellen. Het voorstel is een tegemoetkoming aan de tegenstanders van de wet en de nabestaanden van de decembermoorden. Debat over de amnestiewet gaat vanmiddag verder. Bij een autobedrijf in Maarn heeft gisteravond brand gewoed. Tientallen auto's in het bedrijfspand zijn afgebrand. Uit voorzorg werden twaalf huizen in de omgeving opruimd. Bij de vielen geen gewonden. Hoe de brand bij het autobedrijf in Maarn is ontstaan is nog onduidelijk. Bij een auto-ongeluk in Leeuwarden zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen. Hun auto raakte van de weg en belandde in het water, dat de politie. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht, raakte een boom en kwam in een vaart terecht. De identiteit van de twee slachtoffers is niet bekendgemaakt. Frankrijk heeft twee radicale moslims uitgezet. De ene is een imam uit Mali, die antisemitische preken hield. En de andere is een Algerijn, die een gevangenisstraf had uitgezeten voor een aanslag in Marrakesh in 1994. Frankrijk is van plan nog twee imams en een moslimactivist uit te zetten. Het weer in het midden van het land kans op mistbanken. In de noordelijke helft van het land bewolkt met kans op wat regen. Vanmiddag in het zuiden zo nu en dan zon. Het wordt 8 tot 13 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A7 horen richting Amsterdam voor afrit Weider-Wormer 3 kilometer. Op de A8 richting Amsterdam voor knoop het Koenplein 3. A12 daarna richting Utrecht tussen Gouda en Reewijk 2 kilometer. En op de A12 van Arnhem naar Utrecht voor Maarsbergen 2. A15 Gorkum Rotterdam voor Sliedrecht 3 kilometer. A15 Rotterdam richting Europoort voor Rotterdam Sjaardoos 3. A20 richting Gouda voor Moordrecht 2 kilometer. En op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Krooswijk 2.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 Got a break on now. Breaking, breaking. I need to cut it out. The life that I've been living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. All my system and my thinking is a prison.